Door Almegens met het NOS-journaal. Amerika onderzoekt het lekken van geheime documenten... over een Israëlische vergeldingsactie op Iran... na de aanval van begin deze maand. Iran bestookte Israël toen met lange en middellange afstandsraketten. Op CNN heeft voorzitter Johnson van het Huis van Afgevaardigden... het onderzoek bevestigd. Een van de documenten zou zijn gelekt via de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. In het centrum van Brussel hebben ruim 30.000 mensen meegedaan aan een pro-Palestijnse demonstratie, schrijft de VRT. De betogers liepen van het treinstation Brussel-Noord naar de Europese wijk, waar onder meer het Europees parlement is gevestigd. Ze liepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook en in Libanon. De demonstranten in Brussel droegen niet alleen Palestijnse vlaggen en spandoeken met vredesboodschappen, ook hadden ze Europese vlaggen bij zich. In Duitsland is een Libiër opgepakt die een aanslag zou hebben willen plegen op de Israëlische ambassade in Berlijn. De man van 28 zou banden hebben met terreurbeweging IS. De Duitse minister van Justitie zegt dat er een zeer ernstige dreiging van islamitisch terrorisme is in Duitsland... waarbij met name Israëlische instanties en personen doelwit zijn. Het aantal antisemitische incidenten in Duitsland is fors toegenomen... sinds de Hamas-aanslagen vorig jaar oktober in Israël en de daaropvolgende Israëlische aanvallen op Gaza. NAC Breda heeft voor het eerst dit seizoen punten gepakt in een uitwedstrijd. De ploeg won met 2-1 bij Pek Zwolle, staat nu negende. In Almelo won Ajax vanmiddag met 4-3 van Heracles. FC Utrecht won uit bij FC Groningen, het werd 0-1. In Tilburg werd niet gescoord, Willem II Fortuna Sittard bleef 0-0. Het weer vanuit het westen regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen bewolking en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 16 graden.